Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De oppositie is er bij de algemene politieke beschouwingen niet in geslaagd om de vier coalitiepartijen uit elkaar te spelen. Wel is duidelijk dat er veel spanning zit tussen de PVV en NSC, met name op het punt van strengere asielregels. NSC houdt zich vooralsnog aan de afspraak om noodrecht toe te passen, maar vraagt zich hardop af of dat uiteindelijk wel haalbaar is. Het tweedaagse debat duurde tot drie uur vannacht. Bij een mesaanval in Rotterdam is iemand gedood en iemand gewond geraakt. Het gebeurde bij de Erasmusbrug. Getuigen zeggen tegen de politie dat de dader Allahu Akbar riep. Omstanders wisten hem te overmeesteren voordat hij een restaurant binnenging. Volgens een van hen had de dader twee lange messen... en probeerde hij zoveel mogelijk willekeurige slachtoffers te maken. Nederland geeft 288 museumstukken terug aan Indonesië. Ze zijn in de koloniale tijd ten onrechte meegenomen naar Nederland, zegt minister Bruins van Cultuur. Het gaat onder meer om beelden, wapens, munten en sieraden... die werden beheerd door het Wereldmuseum. Er liggen nog meer verzoeken tot teruggave, niet alleen van Indonesië... maar ook van Sri Lanka, India en Nigeria. Een belangrijke Amerikaanse vakbond heeft besloten om voor het eerst sinds 1996 niet de democratische presidentskandidaat te steunen. Kamala Harris kan binnen de Teamsters vakbond niet op een meerderheid rekenen. Trump wel, maar onvoldoende om een steunbetuiging te krijgen. Een aantal lokale en regionale besturen steunt Harris wel, net als andere grote vakbonden. Feyenoord is in de Champions League begonnen met een forse nederlaag. De Rotterdammers verloren gisteravond in de Kuip kansloos met 4-0 van Bayer Leverkusen, de Duitse kampioen.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 De oppositie probeerde te verhinderen dat het kabinet noodrecht gaat gebruiken om de migratie te beperken, maar kreeg daarvoor geen meerderheid. Bij een mesaanval in Rotterdam is iemand gedood en iemand gewond geraakt. Het gebeurde bij de Erasmusbrug. Getuigen zeggen tegen de politie dat de dader Allahu Akbar riep. Nederland geeft 288 museumstukken uit de koloniale tijd terug aan Indonesië. Het gaat onder meer om beelden, wapens, munten en sieraden... die werden beheerd door het Wereldmuseum. Het weer, het wordt een zonovergrote dag bij maximaal 23 graden. say, go One thing I ask you, let me be the one you bet that ass to. Go from Malibu to Paribu. Yeah, I can have a bitch, but she ain't bad to you. So Hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual.